René van Brakel met het NOS-journaal. De Verenigde Naties geven anderhalf miljard dollar aan bevroren Libische tegoeden vrij. Het geld moet worden gebruikt voor humanitaire hulp aan het Libische volk. In de sanctiecommissie van de VN wilde Zuid-Afrika aanvankelijk niet instemmen met het vrijgeven van het tegoeden... omdat een aantal Afrikaanse landen de Nationale Overgangsraad niet erkennen als nieuwe machthebbers in Libië. Door het vrijgeven zouden ze dat impliciet wel doen. Volgens Amerika is er nu een oplossing voor dat probleem. De oostkust van de Verenigde Staten bereidt zich voor op de komst van de orkaan Irene. In onder meer New York, New Jersey en Virginia is de noodtoestand afgekondigd. Inwoners hamsteren eten, drinken en benzine en er worden zandzakken uitgedeeld. Honderdduizenden mensen in het gebied worden geëvacueerd. De orkaan Irene komt naar verwachting zaterdag aan land bij North Carolina en trekt dan waarschijnlijk verder langs de oostkust van de VS. Bij een aanval op een casino in Mexico zijn zeker 45 mensen gedood. Gewapende mannen drongen het gebouw in de stad Monterrey binnen, sprenkelden brandstof op de grond en staken het casino in brand. De afgelopen maanden neemt het geweld in de Noord-Mexicaanse stad snel toe. Twee drugskartels vechten in Monterrey een machtsstrijd uit, waarbij al veel doden zijn gevallen. In Zweden is een man opgepakt die mogelijk tientallen kinderen heeft misbruikt. Hij zit al sinds april vast, maar zijn arrestatie is nu pas bekendgemaakt. Hij zocht contact met zijn slachtoffers via internet en gebruikte daarbij verschillende pseudoniemen. Op basis van de gegevens in de computer van de man denkt de politie dat de man zeker 35 meisjes heeft misbruikt. Hun identiteit is nog niet vastgesteld. PSV en AZ hebben zich geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. PSV versloeg het Oostenrijkse SV Ried met 5-0 gisteravond. En AZ won ook ruim met 6-0 van Alessens uit Noorwegen. Het weer in het oosten eerst nog wat zon. In het westen al kans op een bui. Later vanmiddag veel onweer.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 tell how hard till you try Somebody get hot so let's turn up the heat till we like it hot, some like it hard. Some like it hot, some like it hard. Some like it hot, some like it hard.